Volgens het Japanse atoomagentschap is het nog onduidelijk of er een explosie is geweest. Intussen is het Japanse ingenieurs gelukt om een elektriciteitskabel aan te leggen naar de centrale. Vandaag wordt geprobeerd om het koelsysteem van de reactoren 1 en 2 weer op gang te brengen. Bij de kerncentrale in Fukushima komt nog steeds veel straling vrij. Volgens het internationaal atoomagentschap is de toestand nauwelijks verslechterd. De situatie is redelijk stabiel, maar blijft zorgelijk. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een resolutie die militair ingrijpen in Libië mogelijk maakt. Tien van de vijftien landen in de raad stemden voor een vliegverbod. Daarmee moet voorkomen worden dat kolonel Gaddafi zijn luchtmacht inzet tegen de opstandelingen. In de resolutie staat ook dat alle noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden om bedreigde burgers in Libië te beschermen. Alleen de inzet van troepen op de grond in Libië is uitgesloten. Wanneer een militaire actie tegen Libië zou kunnen beginnen is onduidelijk. Binnen de VN werd gezinspeeld op een aanval binnen enkele uren door Franse en Britse gevechtsvliegtuigen maar de Britse regering wil geen tijdschema verbinden aan de resolutie. Volgens Amerikaanse bronnen zou een operatie om Gaddafi's vliegtuigen aan de grond te houden pas zondag of maandag kunnen beginnen. De oostelijke stad Benghazi, die in handen is van de Libische opstandelingen, is deels omsingeld door Gaddafi-getrouwe troepen. Er is de afgelopen dag zwaar gevochten. Na het aannemen van de resolutie werd in de stad met gejuich gereageerd. Premier Rutte is blij met de VN-resolutie. Via zijn woordvoerder spreekt hij van een helder besluit. De resolutie gaat verder dan alleen het instellen van een vliegverbod. Het maakt stevige maatregelen mogelijk om burgers in Libië te beschermen, laat Rutte weten. Naar luidt is Nederland niet gevraagd om zelf mee te doen aan een militaire actie in Libië. Het weer, het is bewolkt en droog bij een graad of 4.